Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam moet het boerkaverbod handhaven. Dat zei staatssecretaris Visser van Defensie in WNL op zondag. Niemand staat boven de wet, zei Visser. Ook de burgemeester van Amsterdam niet. Halsema zei vrijdag dat handhaving van het boerkaverbod geen prioriteit heeft. Ze vindt dat ze de schaarste middelen die ze heeft beter voor andere dingen kan gebruiken. Ook betwijfelt ze of het verbod in verhouding staat tot het probleem. In Lelystad hebben zeker duizend mensen een manifestatie bezocht... om het personeel van het MC Zuiderzee ziekenhuis te steunen. De gemeenteraad had bewoners opgeroepen om het ziekenhuis te omarmen... en zo aandacht te vragen voor het feit dat Lelystad geen volwaardig ziekenhuis meer heeft. Donderdag werd er een akkoord bereikt over een doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen... maar voor spoedeisende hulp en acute verloskunde is geen ruimte meer. Rusland blokkeert met een vrachtschip ten oosten van de Krim... de toegang tot de zee van Azov. Het schip ligt in de smalle straat van Kerch, meldt persbureau Reuters. De blokkade volgt op een aanvaring tussen een schip van de Russische kustwacht... en een sleeboot van de Oekraïense marine. Moskou spreekt van een provocatie. De Oekraïners zouden zonder toestemming de grens zijn overgestoken. Maar volgens Oekraïne gaat het om Russische agressie... en houdt dat land zich niet aan verdragen. Veel Europese regeringsleiders hebben de Britse parlementsleden opgeroepen... volgende maand voor het brexit-verdrag te stemmen. Anders dreigt een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU zonder afspraken. De Europese regeringsleiders hebben vanochtend ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De brexit moet ook door het Europees Parlement worden goedgekeurd en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten.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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.